De schattingen van het totaal aantal doden lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Vijf dagen na de beving heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Veel Haitianen vinden dat de politiek nauwelijks in actie komt en traag is. Volgende week maandag komen donorlanden in Montreal bijeen om te praten over de wederopbouw van Haiti. Onder andere de premier van Haiti en de Amerikaanse minister Clinton wonen die conferentie bij. Donderdag wordt in Nederland op radio en tv een inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving. Het afmaken van tienduizenden drachtige geiten was niet nodig geweest... als de overheid eerder had ingegrepen na de uitbraak van Q-koorts. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie van het Q-koortsbeleid door de NOS. Uit die reconstructie blijkt dat het RIVM in 2006 te vergeefs vroeg om extra geld voor onderzoek. In 2007 drong het instituut aan op een meldingsplicht voor besmette bedrijven... maar die kwam er pas een jaar later. Geitenmest mocht nog steeds worden uitgereden... en ook een fok- en transportverbod kwamen er niet... De ziekte verspreidde zich daarna verder over Nederland. Vorige maand waren er 3300 mensen ziek en werd besloten 40.000 drachtige geiten af te maken. In Los Angeles worden de Golden Globes uitgereikt. De filmprijzen die worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. De Golden Globe voor beste comedie ging naar The Hangover. Meryl Streep kreeg de prijs voor beste actrice voor haar rol in de comedy Julie and Julia. Sandra Bullock werd uitgeroepen tot beste actrice in een dramafilm... De Golden Globes voor beste acteurs gingen naar Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes en Jeff Bridges in Crazy Heart.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 sight and every sound.